Twee uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Dan uitzondering. Procedure geldt voor studenten die vanuit de eigen bacheloropleiding willen doorstromen. Staatssecretaris Dekker moet volgende week mogelijk nog een keer met de Eerste Kamer in debat over zijn nieuwe mediawet. De Senaat wil dat hij zijn toezeggingen in een brief vastlegt. Pas als die brief er is, zal blijken of de Kamer genoegen neemt met Dekkers toezeggingen en of er over de wet gestemd kan worden. Zo niet, dan wordt het debat volgende week hervat. Dekker probeert de wet de afgelopen avond alsnog door de Senaat te loodsen. Senatoren eisen dat hij een aanvullende wet maakt. Dekker heeft haast, omdat de hervorming van de regionale omroepen al op 1 januari moet ingaan. In de Verenigde Staten zijn ruim 100 documenten van Osama Bin Laden openbaar gemaakt... die Amerikaanse commando's vonden toen ze hem in 2011 liquideerden. Belangrijkste document is het handgeschreven testament van de terroristenleider. In het testament schrijft Bin Laden dat hij over 29 miljoen dollar beschikt. Hij bestemt een deel van het geld voor zijn familieleden...